Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De medaille van de Russische Nobelprijswinnaar en Poetin-opposant Dmitri Muratov... heeft op een veiling in New York ruim 103 miljoen dollar opgebracht. Muratov, oprichter en tot voor kort hoofdredacteur van een kritische Russische krant... ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 2021. De opbrengst van de veiling gaat naar UNICEF... dat kinderen helpt die ontheemd zijn door de oorlog in Oekraïne. Het is onduidelijk wie de medaille heeft gekocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de EU-ambassadeur op het matje geroepen. Rusland is boos dat bepaalde goederen voor de Russische exclave Kaliningrad geblokkeerd worden, zoals alcohol en beton. Rusland voorziet Kaliningrad van goederen door een spoorwegverbinding die via Litouwen loopt. Een deel van die goederen wordt sinds zaterdag tegengehouden. Volgens Litouwen is dat het gevolg van de geldende EU-sancties. Later dit jaar komen ook kolen en olie op die EU-sanctielijst. Rusland is woedend en spreekt van een vijandige daad. De RVD heeft bevestigd dat prinses Amalia haar jachtakte heeft gehaald. Dit na aanleiding van een bericht van News. De RVD wil verder geen details geven. Amalia zei vorig jaar in een boek over haar al dat ze van plan was de jachtakte te gaan halen... op aandringen van haar vader. Volgens Amalia is de akte niet meteen bedoeld om te gaan jagen... maar vooral ter voorbereiding op het toekomstig beheer van kroondomein het Lo. Al jaren is er discussie over het natuurgebied. Een deel wordt jaarlijks gesloten vermoedelijk voor de jacht. De Nederlandse kolencentrales mogen weer op vol vermogen gaan draaien. Dat bespaart gas dat nodig is voor het bijvullen van de gasvoorraden. Volgens minister Jetter zit Nederland in de eerste fase van een gascrisis. Hij dreekt een dringend beroep op burgers en bedrijven om zoveel mogelijk energie te besparen. En dan het weer. Het is fris. Temperatuur onder de 10 graden. Maar het wordt een zonnige dag. Met 20 graden eh, in de Wadden tot 25 in het zuiden van het land. Ook morgen wordt het zomers met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust op de wegen in onze regio. Niet zo heel veel vertraging. 10 minuutjes op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Ook 10 minuutjes op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij knooppunt Zaandam 3 kilometer file. En 10 minuutjes op de A10, A10 Noord bij afrit Volendam. En daar kom je in 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Votre noir se balance entre l'amour et le désespoir, quelque chose qui danse en toi. al veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zeven. vallen tranen op mijn stuur De regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze poos de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de gram Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze poos Ze zien me lachen op de foto, maar aan het einde van de dag dan rij ik solo.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 De veiling van de medaille van de Russische Nobelprijswinnaar en Poetin-opposant Dmitri Muratov heeft ruim 103 miljoen dollar opgebracht. Muratov was hoofdredacteur van een kritische Russische krant. De opbrengst gaat naar UNICEF. En de RVD bevestigt dat prinses Amalia haar jachtakte heeft behaald. Amalia zei vorig jaar al dat ze van plan was die jachtakte te gaan halen... ter voorbereiding op het toekomstig beheer van kroondomein het Lo. Het weer, het is fris, maar het wordt wel een zonnige dag... met maximaal 20 graden op de Wadden tot 25 graden in Brabant en Limburg. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM's Zandvoort, 106.9 FM. 1500, just like a minor. On yellow freebie beach with designers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking cigarette, ooh. I'm serving bricks, somebody, ooh. For the bitch, catch a challenge, ooh.